over Rob de Nijs. De laatste tijd schrijft ze niet meer zoveel voor hem. Hoor. Toch ook weer een nieuwe cd uitgebracht. Maar dit is nog oud. Dit is Lucinda. Oh, ik droomde dat ik gek was. Net zo gek als toen die tijd.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 Eerder vroeg hij politiek asiel aan in Ecuador... maar dat land liet weten dat de behandeling nog maanden kan duren... Snowden maakte bekend dat Amerikaanse geheime diensten Europese diplomaten en wereldwijd burgers afluisteren. Het leger van Egypte stelt politici een ultimatum. Ze krijgen 48 uur de tijd om aan de wensen van het volk tegemoet te komen, zei de legerchef vanmiddag. Als ze dat niet doen, komt het leger met een eigen routekaart. Wat die inhoudt, zei de legerchef niet. Hij reageerde met zijn opmerking op de massale demonstratie van gisteren. Miljoenen mensen eisen het aftreden van president Morsi omdat ze vinden dat hij en zijn moslimbroederschap te veel macht naar zich toetrekken. Een vooraanstaand lid van de moslimbroederschap zegt dat zijn partij het ultimatum van het leger verwerpt. Hij zegt dat het tijdperk van militaire staatsgrepen voorbij is. Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar vriendjespolitiek en politieke intimidatie. Onderzoekers kwamen erachter dat deelraadbestuurders wisten van onveilige situaties in een moskee-internaat, maar dat ze niet ingrepen. De derde etappe in de Tour de France is gewonnen door Simon Gerrans. De Australier van de Orica Green Edge ploeg bleef in de massasprint van een klein peloton de Slovaak Peter Sagan voor. De gele trui blijft om de schouders van de Belg Jan Bakelands. Het weer, afwisselend bewolking en zon. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Woensdag wisselvalliger en koeler. Het wordt dan een graad of 19. Maar vanaf donderdag breekt een droge en zonnige periode aan. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Binnenste buiten, Jele is ook opgenomen in het buitenland... maar afgemixt hier ergens in Nederland. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Fly Like an Eagle. Dat is het origineel, maar het is vertaald naar het Nederlands door Ferry van Leeuwen. En dan heet het ineens als een adelaar vliegen. Komt van de cd, met andere woorden. Tijd blijft ontglippen, glippen, glippen, weg naar de toer. weg naar de toekomst. Tijd blijft ontglippen, glippen, glippen, weg naar de toekomst. Tijd blijft ontglippen, glippen, glippen, weg naar de toekomst. glippen, glippen, Ik ken hem van eh, Steve Miller en de Steve Miller Band. Ze hebben in de top 2000 gestaan. En dat was voor een aantal mensen aanleiding om dit nummer gewoon opnieuw te schrijven. Maar dan in het Nederlands. En dit is dan weer origineel geschreven door eh, Dick van Altena en Ruud Hermans. Tell it to you. She looks into the future Love to come is hard to find. There's only places, names, and faces that won't let her heart unwind. Like every new step she's taking, takes her farther down Ain't no sunshine where it's raining. She can't see change in time. I'll tell it to you straight. I said this once and only. My heart's not that easy to break. I'm not desperately lonely. Now the hour is getting late. Won't be long till day is dawning. Nights like the prom. good time. But every simple hey, how are you? Sounds like someone still in lies. I'll tell it to you straight. I said this once and only. My heart's not that easy to break. Am I desperately lonely? Now the hour is getting late. Won't be long till day is dawning. Nights like the promise that you made, fading while it was spoken. Nights like the promise. Ruud Hermans en Dick van Altena. Ze hebben het uh, samen geschreven. En dit is van de cd Keep It Simple. Nou, zo simpel heeft hij het niet gehouden hoor. Yeah, my congregation had my flock When I was a shepherd of men. Just the wild goose Just a pot of gold chase the rainbows and I can't afford to deliver this message to you. I can't afford downfall. Now I'm gonna rise up again. Had my degree, my initiation. not speaking to the profane. How can a poor boy get this message, message to you? the shadows that move. Tell me what evil lurks in the hearts of men. Only the shadows. thing. so oh me yo kanu be oh me yo kana yo jeso oh me yo kanu be oh me oh me yo kanu be kami kana yo jeso no kawe tongue, tongba a tongue para, tongue, ñe, ñe, ñe, ñe, tongue, tonga, a tongue para, ziki bate, ziki ba, ziki bate, a tongue para, tongue, ñe, ñe, ñe, ñe, ñe, tonga, ziki bate, a tongue para. dat is ook een van de redenen waarom ik eh, die cd mooier van eh, eh, Bluff zo mooi vind. Ik ben liefhebber van wereldmuziek, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En dit was afkomstig uit Cirque du Soleil. Wij zijn daar geweest en we hebben genoten van Totem en van de muziek die daar gespeeld werd. Allemaal live. En ze bestaan al meer dan 25 jaar, want er is een cd uitgekomen met een overzicht van 25 jaar Cirque du Soleil. En ik vind het zo prachtig. Het wordt allemaal live gespeeld daar. Ook dit. Barok. gespeeld. En als je daar dan zit in zo'n zaal, dan, eh, of in zo'n tent althans... dan weet je op een gegeven moment gewoon niet meer waar je moet kijken. Want er gebeurt zoveel en er is zoveel geluid. Onvoorstelbaar. En dit is dan ook weer zo'n eh, traditioneel instrument, hè? De didgeridoo van de aboriginals uit Australië. En Troy Casera Daly, hij is een afstammeling van die... Eh, indianen, van die inlanders. En hij heeft muziek gecombineerd. Oud en nieuwe instrumenten. Daddy got taken away by a man dressed in blue. He didn't know where he was going. I'm pretty sure he knew. Mother was crying as loud as I've ever heard. We all sat silent and still, not saying a word. Our memories of father are faded, and mother still cries. She's such a strong young woman, and she never had to lie. She set us all in a circle, all young and so frail, and told us how our father died in a Sydney jail. Over time, it brought no answers. Oh, and time went by so fast. He still lost beyond the dancing. How long will this pain last? I still see mother every chance that I get. My sister and my brother call around now and then. We sit and talk and laugh and cry over photographs of our youth. When we were searching for hope and searching for the truth. Over time, it brought no answers. Oh, and time went by so fast. He's still lost beyond the dancing. How long will this pain last? Over time. Roy Sardely die dit eh, instrument dus eh, ja, mixte in de moderne muziek. Maar ik ben eigenlijk in 1992 tot de ontdekking gekomen dat dit eh, instrument zo gebruikt kon worden. u Yindi, ook zo'n formatie uit Australië. Zij hebben ook dat instrument gemixt met de moderne instrumenten. Moet u zich eens voorstellen, een heel groot park in Tilburg, festival mondiaal daar, zon overgoten en dan dit soort muziek. Dat kan het bijna niet meer stukken. maje maje bolan bolo pane araj bolo jaga boy. Get ready. Ha ha ha ha! been a while. Hoger, net 50 geworden, maar hij zingt nog steeds over vrouwen hoor. Kent u dit nog? De film Chariots of Fire, van Vangelis had de titelsong daarvoor. eigenlijk op het idee om dit nummer nog eens een keer te draaien. Toen ik van een week op tv eh, zag dat Star Wars weer eh, uitgezonden werd. Samen met eh, Close Encounters. Want daar werd over gezegd, misschien wordt die film binnenkort ook nog wel een keer herhaald. En toen dacht ik bij mezelf van, laat me die cd nog maar eens een keer tevoorschijn toveren. Nou, wat hier nou gebeurt weet ik niet hoor, maar goed. goodbye. kunt zich nog herinneren, die eh, dame, dat ze twee cd's heeft opgenomen. Who Speak of Love. Allemaal muziek van uh, Burt En dan eh, met het Metropoolorkest achter zich. Prachtige cd's zijn het geworden. En daarnaast heeft ze ook nog een keer een live show gedaan hè, met dit soort muziek. Dit is al een stukje ouder hoor. Robert Johnson en Walking Blues. I woke up this morning, year round for my getting round off from a shoe. But you know about it, I got to eat old walking blues. Lord, I feel like blowing my poor lonesome home. Got up this morning, my little plane, east was gone, Lord. tell you that this word, oh, blue, heel erg oud. Hè? Het is eh, eigenlijk nooit op LP verschenen. Het is uh, rechtstreeks vanaf eh, die oude banden. U weet wat het waren toen van die kartonnen bandjes. Is dat op een cd gezet. De cd Blue Legends. Het was een box van maar liefst zes cd's. En ik heb er al veel plezier aan leven, hoor. De meeste liedjes gaan over de liefde of over verdriet... En dat heeft Billy Ocean heel goed verwoord in There Be Sad Songs to Make You Cry.